Kees Groot met het NOS-journaal. De beursgang die Tony Chocoloni vanochtend aankondigde is een marketingstunt. De chocolademaker gaat helemaal geen aandelen uitgeven, maar een winkel openen in de beurs van Berlage in Amsterdam. Dat bleek niet uit het persbericht dat het bedrijf vandaag verstuurde. Daarin stond dat Tony Chocoloni naar de beurs wil om sneller te kunnen groeien. Terreurverdachte Salah Abdeslam wil bij het proces tegen hem zijn dat in december wordt gehouden in Brussel. Abdeslam zit nu nog vast in Frankrijk in verband met de aanslagen in Parijs in november 2015. België wil hem vervolgen voor zijn rol in een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst. Daar werd een groep van zes agenten beschoten die een huiszoeking wilden doen in het onderzoek naar de aanslagen van Parijs. Abdeslam wist te ontsnappen, maar werd drie dagen later alsnog opgepakt in Molenbeek. President Trump gaat volgende week dinsdag naar het door orkaan Maria getroffen Puerto Rico. Eerder vandaag uitte Trump nog felle kritiek op het Amerikaanse gebiedsdeel. Op Twitter wees hij op de grote schulden die Puerto Rico heeft en zei niets over hulp. Nu zegt Trump dat er al schepen met hulpgoederen op weg zijn naar het eiland. Orkaan Maria raasde vorige week over Puerto Rico en kostte aan 16 mensen het leven. De makers van Fokken en Sukken hebben de Inkspotprijs gewonnen, de prijs voor de beste politieke spotprint. Bekroond is een tekening waarop Fokken en Sukken zijn afgebeeld als vakantiegangers op het strand. Uit de radio klinken berichten over aanslagen alsof het de dagelijkse filemeldingen zijn. Volgens de jury is deze print zo goed omdat hij het doordenken overlaat aan de kijker. Fokken en Sukken wordt gemaakt door John Reed, Bastiaan Gelijnse en Jean-Marc van Tol. Het weer, vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden en kan er weer mist ontstaan. Morgen flinke zonnige periode bij maximaal 21 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen bij Eembrugge, 6 kilometer. Komt door een ongeluk op de route richting Amsterdam. Daar is de linkerreis ook dicht en de vertraging is daar een half uur. Dan op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roervaarnsveen en Zoeterwoude 7 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. Dan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarn en Veenendaal 5 kilometer.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 Het is vandaag dinsdag 26 september 2007. En het is eh, zo tijd voor de raadvergadering op ZFM Zandvoort. Vanaf 8 uur de raadvergadering op ZFM Zandvoort. Techniek wordt gedaan door mij, Casper Gurlonson. Straks vanaf 8 uur. Raadvergaderingen op ZFM Zandvoort.